Jobboot met het NOS-journaal. De 45 jaar gefilmd in de dameskleedkamer. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Op de beelden zijn honderden meisjes en jonge vrouwen te zien. Sommige zijn naakt. Het OM onderzoekt nu of de beelden verder zijn verspreid. Er zijn volgens de woordvoerder geen aanwijzingen dat de materiaal op internet is geplaatst. Dinsdag houdt de club een besloten informatiebijeenkomst voor haar leden over deze zaak. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers zijn van politie, het Openbaar Ministerie, de gemeente, jeugdzorg en de Nationale Hockeybond. De film Lucia de B van regisseur Paula van der Oest is de Nederlandse inzending voor de Oscars van volgend jaar. De film werd uit 14 aanmeldingen gekozen door een jury die bestond uit filmjournalisten, scenario schrijvers en producenten. Lucia de B. gaat over verpleegster Lucia de Berk, die ruim zes jaar onterecht in de gevangenis zat na beschuldiging van meervoudige moord. In 2010 werd ze definitief vrijgesproken. De zaak wordt nu gezien als een grote gerechtelijke dwaling. Half januari wordt bekend of de film een nominatie krijgt voor beste buitenlandse film. De Oscars worden op 22 februari volgend jaar uitgereikt. Bij een explosie in een flat in Diemen zijn twee doden gevallen. Twee mensen worden nog vermist en er zijn 15 gewonden. Volgens de politie ging het om een gasexplosie die werd veroorzaakt door werkzaamheden. De ontploffing deed zich voor even voor vier uur. Daarna ontstond een grote brand. De hulpdiensten rukten massaal uit. Vooral de eerste en tweede verdieping van het flatgebouw zijn zwaar beschadigd. Prinses Laurentien heeft een duik genomen in de Amsterdamse grachten. Door vijf minuten te water trappelen wilde ze aandacht vragen voor de eerste Nationale Waterspaardersdag. Bedoeld om mensen aan te sporen zuiniger om te gaan met water. Laurentien sprong samen met een groep kinderen in het water. Zij doen aanstaande zondag mee aan de City Swim. Waarmee geld wordt opgehaald voor de spierziekte ALS. Koningin Maxima deed dat ook al in 2012. Het weer overwegend zonnig, ook morgen. Temperatuur morgen iets warmer dan vandaag tussen 23 en 26 graden. Later op de dag meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui.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 Als je kijkt eh, in de wereld wat er aan de hand is op dit moment. want de dreiging voor de Amerikanen is nog behoorlijk groot geworden deze dagen. getuigen de, de saai filmpjes die de IS op internet zet. en dan begint nu toch ook serieus het verhaal voor te gaan komen van ja, moeten we dat gaan weren of niet? Eh, filmpjes en, en dergelijke. Eh, dat, dat, nou ja, in ieder geval Facebook heeft in ieder geval al aangekondigd... dat ze dat al niet meer eh, pruimen, die, die, die, die zooi. En eerlijk gezegd, als je diep in mijn hart kijkt... dat zijn ook een stel onverlaat. Heeft helemaal niks met, met allerlei zaken te maken... Die, die gewoon elk mens normaal vindt. En dan zeg ik ook gewoon heel genuanceerd... elk mens. En dan eh, moet je maar kijken wat ik op mijn eh, eigen pagina heb achtergelaten. Een, eh, een tekst van Nelson Mandela. waarbij dan het gezegde luidt dat... No one is born hating another person because of the color of his skin... or his background or his religion. People must learn to hate. And if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to The Human Heart, Dennis Opposite. Dat is de tekst. En ik denk dat ik dan daar alles ook verder eh, mee eh, gezegd heb. Juist, eh, dat lijkt mij wel heel erg duidelijk met, met het een en ander wat, wat betreft dit. Dit was Bastardi die Blues. dat nummer wat we hebben gedraaid was The Falling Man. En dat sloeg natuurlijk op de aanval van zelfmoordterroristen op de twee Twin Towers op het Pentagon. En eh, er werd er nog één eh, zelf eh, door de, de passagiers ja, naar de grond gestuurd in de buurt van Washington geloof ik. En dat was de aanslagen op 11 september 2001. Het staat nog bij een hoop mensen in het geheugen gegrift. En ik denk dat, dat, dat het deze dagen wederom weer het geval is. Goed, laat ik het daar maar even fijn bij houden. nu gaan we weer gewoon verder met iets wat in mijn mailbox heeft eh, gezeten. Dat was heel erg leuk. Eh, dat heet eh, de Spanelope. En dat is van RSVP Records. Een nummer dat heet Bounce Back. was wel even... Eh, dit was wel grappig. Dit eh, stond eh, gewoon in mijn mailbox. Kreeg een inlogcode erbij. En uh, nou, die hele rits van allerlei tracks. En ik kreeg meteen ook oh, bom dit voor mijn bek. Er is Penelope. Hij had een bounce back. Nu ga ik toch echt even voorlopig even een paar tellen op mijn bek houden. Wat, wat betreft de muziek. Want ik heb nu om en om zitten, zitten praten. En dat is niet des radio's om het allemaal zo te zeggen. Cirque Valentin. kijken of ik heel snel wat uh, afkondigingen ga doen. Dit was Nausicaa met eh, Marie. En daarvoor was het... <laughs> Haha, dat is alweer eh, heel gauw weg. Maar dit, was, dit is een mooi nummer van Mirko en Luc. Mok staat op het aanrecht. Post ligt door elkaar. laptop ligt te wachten. De krant ligt voor je klaar. Appels in de fruitschaal, sleutels bovenop Koekjes in de trommel, jouw favoriete droom. Alles is zoals altijd. Alles is zoals altijd. Maar jij bent niet bij mij. voetbal bij de voordeur, schoenen in het krat. Modder van je laatste wedstrijd ligt nog op de mat. Alles is zoals altijd. Alles is zoals altijd. Alles is zoals altijd. Maar jij, jij bent niet bij mij. Je bent niet bij mij als de zon opkomt. Je bent niet bij mij als het in mijn hoofd stort. Je bent niet bij mij als het avond wordt. Je bent niet bij mij. Je bent niet bij mij. Kinderen vragen, komt alles goed? Ik zeg zachtjes ja omdat het moet. God is in de hemel, de duivel dichtbij, elke minuut liefje. Foto's van de kinderen, stoflicht op de schouw, bloemen van je moeder, naast de foto van jou het bed is veel te groot, het huis is veel te koud. Alles voelt hetzelfde, alles is hetzelfde, maar je bent niet bij mij. Jij bent niet bij mij. de kamer, sokken op de grond. O oh, lief wij wachten, ja lief wij wachten. Wasser, Moet ik wel het goede <laughs> kanaal openzetten. Uh, dat was Ilse Gevaert, zoals ze voluit heet. En zij eh, komt uit eh, België, maar resideert in Brooklyn. En daar heeft ze tegenwoordig haar uh, om het, wat nummers te maken. Dit is al een tijdje online. Via YouTube heeft ze dit een beetje onder de aandacht gebracht. Ook bij CFM Zandvoort. En wij zijn er verder mee aan de haal gegaan omdat eh, zij ook heel goede liedjes schrijft, getuigt dit nummer "Arm Human. Eh, daarvoor, je bent niet bij mij, van Mirko Haarmans en Luc Nijman. Luc Nijman, een van de twee Rolex babies. Die twee hebben een nummer van Bruce Springsteen gewerkt, eh, verwerkt en bewerkt. En dat was eigenlijk ter nagedachtenis van de vliegtuigslachtoffers van de MH17. Daar hebben ze dat nummer eigenlijk opgenomen en dat hebben ze bewerkt. En jij bent niet bij mij, dat, dat hebben ze geloof ik nou, een paar dagen hebben ze dat eh, even naar buiten gebracht. En daar kregen ze toch heel veel eh, mooie respons op. Nu, tijd voor Sin and Shame van Sandy Day. I'm standing on the line of right and wrong. Came traveling to this world so far from home. You packed all your bags. And please correct me if I make mistakes. It seems easy to bend, but then I break. Now, even now. er eh, eh, ja, een beetje ook eh, aandacht voor dat album. Want er zitten zoveel mooie dingen tussen. het getuigt ook van in ieder geval nadenken hoe je dit moet vormgeven. En uiteindelijk is het, het werk en het geduld wat je om dit album uit te mogen brengen eh, meer dan eh, waard eh, geweest. Ik kom er zo wat <laughs> woorden niet meer uit. maar het is dubbel en dwars waard dat je dat zoveel tijd en geduld erin steekt... dat dit het eindresultaat mag zijn. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Lijkt wel op zo'n nieuwslezer die in het NOS-signaal ook al drie keer een verspreking doen. Rick van der Westerlaken. Ben ik nog niet eens een professionele jongen, maar ik ben gewoon een Jan Boerenlul die eh, wat rondleidingen doet hier op het eh, circuitpark Zandvoort. Eh, en dat doe ik dan voor de VVV. Moet ik ook eventjes nog kwijt. Maar goed, dan moet je ook een beetje vlotte babbel hebben. Soms lukt dat en soms lukt het niet. Maar als ik dan ook de profies ook nog wel eens op, op de ochtenden een, een programma zie presenteren... dan denk ik, nou, ze kunnen ook wel wat mij betreft bij CFM aansluiten. Want dat soort jongens kunnen we ook nog wel, wel prima gebruiken. Wat jij, Marcus, je bent nog wel een beetje erg stil. Ja. Ja. Ja. <laughs> Ja. <laughs> Het is niet te geloven. Ja, maar goed, veel. Ja, nou ja, goed, maakt niet uit. Dit was eh, trouwens eh, heel erg eh, mooi, dus Sandy Deen. nu, vier nummers achter elkaar. En die vier nummers, die zijn allemaal hier in de studio opgenomen. twee ervan in de oude studio en twee in de nieuwe studio.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 En dat was er Linda Kreuze eh, hier bij uh, Alternative FM in de oude studio. Datzelfde geldt ook voor eh, Steven Simmons. Overigens is Linda bezig met het schrijven van nieuw materiaal. Ehm, ook Steven is bezig. En voor eh, de fans van Steven Simmons heb ik ook goed nieuws. Want eh, Steven komt deze kant op. En dat doet hij op 11 oktober in Theater De Klimboom in Simpelveld. Weet ik eh, nog een leuk adresje voor hem voor een overnachting. Dus het is hetzelfde hotel waar ik jarenlang op vakantie ben geweest. Heeft hij ook positief op gereageerd. Zo van in de trend van, nou, daar wil ik wel eens over nadenken om daar te gaan zitten. Het is altijd wel fijn als ik een adresje weet. Laatste keer dat, dat wij hem toen hadden, 50 bucks speelde hij toen. toen wilde hij ook eh, ergens overnachten. En toen had hij het eh, plan bedacht om in IJmuiden te doen. Maar dat hadden Fabian Dammers en ik hem een beetje afgeraden. Waardoor we eh, rechtsomkeerd maakten en hem toen hebben gedropt bij Hotel Hoogland. Daar heeft hij ook nog even een nachtje overgebleven. Dus wat dat Kijk, gaat, ja, ja, dat is wel leuk. Ja, en over dat hotel waar wij zaterdagsmorgens altijd het programma Goedemorgen Zandvoort... maken we toch ook nog even een beetje reclame voor onze collega's op zaterdagmorgen... Er zat ook een andere eh, persoon die eh, enig aanzien eh, heeft in de autosportwereld. En die man die stond afgelopen zaterdag bij de parade op het Bordes. Mocht hij één avondje burgemeester spelen. was René de Boer. En die, die, vertelde, was ook wel heel erg leuk. Die zei van, ja, ik wil ook een kamer bespreken. 27 september, want ja, dat heeft te maken met een evenement met een D. <laughs> Nou, dan weet iedereen wel wat ik, wat ik bedoel. Nou, dat weet jij ook, want jij bent een Duits... Eh, jij bent half Duits bloed, uh, Marcus. Wat wou je daarmee zeggen? Nou, eh, dan moet jij ook wel weten wat op 27 en 28 september hier plaats gaat vinden. Deze maand nog wel. Ja, van die, van die auto's die rondrijden wil je? Ja, heel goed. jouw grote hobby? Ja, mijn grote hobby. Net als afgelopen weekend met, met de historische Grand Prix. Ik, ik, heb wel mijn vingers aflopen liggen. Trouwens, nog een heel leuke anekdote. Kan ik jullie nog wel vertellen. Ehm, het was, dat heeft ook in de krant gestaan hoor. De, vandaag in de Zandvoerse krant. Ja, want eh, op een gegeven moment eh, eh, ging ik weer terug. En liep ook weer terug met een van de nestoren uit de Nederlandse racegeschiedenis. Namelijk Michel Bleekmolen. En die sloeg even af. Dan kwam hij in het winkeltje van Ferry en Floor Verbrugge. En in de Kerkstraat. Dat, was ook wel heel erg gaaf. Want ja, eh, Michel heeft toch iets met, eh, met, met eh, speelgoedmodellen, auto's. Hè, met wat, wat, wat grotere modellen. Die, die worden daar verkocht. En ja, toen bleef hij hangen. En op een gegeven moment moest hij ook met die, met die Jaguar D-Type moest terug. Want ja, eh, de Kerkstraat moest eh, ontruimd worden. Dus er stonden weer overige ijverige OK-marshals die stonden dat eh, te dirigeren. Alleen, ja, er was geen stroom meer op de auto. Ja, wat doe je dan? Dan moet je dus op een gegeven moment een beetje aanduwen. En aanduwen de Kerkstraat omhoog, dat, dat wordt hem niet. <laughs> Dus, <laughs> dus het werd beneden aanduwen. En ik zat ernaast en ik denk, nou, is leuk. Heb ik een ritje terug in een lekkere ouderwetse Jaguar D-Type uit de jaren 50. Stroom eraf. Ja hoor, moest hij eh, nou, starten dus. Op een gegeven moment uh, wilde die keren achter Gijs eh, van Lennep en Arie Luijendijk gaan. Maar ja, toen liet hij de motor afslaan. En toen was het einde oefening. Toen kwam hij onderaan te staan. Waarbij op een gegeven moment het winkeltje van Dim Vitone en ook Dimitri Bluis daar aanwezig waren. Nou ja, het verhaal kent dan een interessant vervolg. Het was een hilarische tafereel, want ja... Wie wilde dan niet met Michel Blekemolen op de foto? Dat waren er een hoop. Dus eh, toen kwam... Eh, en toen, en toen eh, ik lijk wel een klein kind, maar goed. <laughs> uiteindelijk kwam Erik Post. En doen, en doen. uiteindelijk kwam Erik Post, de commentator van, uh, van het circuit Park Zandvoort. hij doet ook wat bij het bedrijf van Michel Blekemolen Had zo'n accu bij zich hè, erin gepropt. En ja hoor, toen had hij stroom. En kon hij weg. Dus zo is het gebeurd. Uiteindelijk eh, kon eh, Michel Blekenmolen terug eh, naar huis. Maar wij nog niet. Wij hebben nu nog twee opnames in deze studio. Dat is ook al heel erg wat. Eén is nu Serious Talent. Dat is Julius. En dat nummer dat heet Give It Up. En daarachter zit Martine Bond. Die is nu deelnemster aan de Grote Prijs van Nederland. En dat zijn ze dus. Twee versies van hier in deze studio. One, two, three. Bom. taking me to places. is dit toch een fijn nummer. Eh, naast het uh, eh, klokwerk van eh, One Clueless Friend... hebben ook de Rotterdammers, de Cosmic Carnival, dit ook gedaan. Ze zijn op het ploegfestival van Berg Eik, geloof ik, binnenkort te zien. Dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen. nou ja, we zijn ook zo langzamerhand een beetje aan het einde gekomen van, van het fijne programma wat we hebben mogen doen. daarvoor, boven, voor de Cosmo Carnival uit, hebben we nog twee nummers gedraaid die we hier hebben opgenomen. Give It Up van Julius. En daarachter eh, nog Martine Bond en On The Run. Het is dus, geloof ik in een eh, tijdbestek van drie weken geweest eh, dat we die hadden. Ik weet dat de heren... Dat waren de drukke weken. Dat waren de echte drukke weken. Julius, die waren 17 april. En 8 mei was het eh, de beurt aan eh, Martine Bond. Eh, hadden we gewoon een paar toppers in onze studio zitten. Dus uh, bands die, nou ja, en ook Martine Bond, let nou maar op, die, die, die gaan gewoon doorbreken. Dat, dat, dat daar kan je op wachten. En zeker als Dandelion en Martine Bond ook nog eens bij De wereldraad Door hebben gezeten, dan kun je daar wel alles van verwachten. Wie ook heel goed gaat, dat is de band die je dus net hebt kunnen horen, de Cosmic Carnival.